ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de dodelijke slachtoffers in Manchester blijkt te zijn geraakt door een politiekogel. Een Brits-Syrische man van 35 reed gisteren in op bezoekers van de synagoge. Hij stapte uit en begon met een mes om zich heen te steken. Nu blijkt dat een van de twee overleden slachtoffers is geraakt door een politiekogel. En datzelfde geldt voor iemand die nog gewond in het ziekenhuis ligt. De twee stonden achter de deur van de synagoge toen de politie op de dader schoot die nog buiten was. De aanslag heeft grote indruk gemaakt in Manchester, zeggen bewoners, zoals de 19-jarige Remedy. Just awful. It's really sad to see like the effect it's having on everybody. It's not the country I want to live in. It's somewhere where people are being affected so awfully for just living their life. It's definitely not what anyone wants and it's really sad to see. De verdachte van een steekpartij waarbij een vrouw van 45 in Lent in Gelderland om het leven kwam... had twee weken geleden een huisverbod gekregen. En dat was vanwege huiselijk geweld en een dreiging in het gezin. En ook mocht de verdachte niet bij het gezin in de buurt komen. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er uh, sindsdien echt is eh, gebeurd. Het geeft wel aan dat het uh, nou, wel aan de hand was in het gezin. En zo'n huisverbod is er om rust te brengen. Hè. Juist om te zorgen dat mensen uit elkaar eh, eh, gaan. Maar ja, tot het dan vervolgens leidt tot eh, dodelijke steekpartij op, op straat... dat is wel ongehoord. Het is echt heel, heel erg. Ik, ik heb er gewoon geen, geen andere woorden voor. De vrouw werd gisteren zwaar gewond gevonden en overleed later in het ziekenhuis. Een man is opgepakt daarvoor en de politie wil niet zeggen wat hun relatie was. En dan nog een bijzondere oproep uit Lelystad, want wie is zijn boa constrictor kwijt? Die gigantische slang zat ineens in de tuin van een man van 81. En hij zag hem ineens achter het raam van zijn schuurtje. Hij lag hier precies nog achter deze, dus helemaal lekker opgevouwen. Eh, heel rustig. En eh, nou, uiteindelijk, toen de, de, ambulance, de dierenambulance was, kon ik het raam zo open doen en viel die er zo uit. Is hij nou gevaarlijk? Nee, totaal niet. Ik zeg altijd, een beet van deze slang doet minder pijn dan een beet van een hamster. Ja, dat stelt in elk geval gerust. De dierenambulance vermoedt dat het om iemands huisdier gaat. En inmiddels zit die boa in een reptielenopvang. Gaan we naar het weer toe. Het is bewolkt met kans op wat lichte buien bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan niet warmer dan 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Akersloot en Knoop Velsen. 10 minuten vertraging door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam bij Knoop het Meer...